Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten willen niet dat oud-president Aristide van Haiti... voor de presidentsverkiezingen in maart naar het land terugkeert. Zijn komst zou de Haitianen volgens de VS alleen maar afleiden. Eerder deze week gaf Haiti een diplomatiek paspoort aan Aristide. Volgens zijn advocaat wil hij zo snel mogelijk naar het land terug... De vroegere priester Jean-Bertrand Aristide was de eerste democratisch gekozen president van Haiti en had een aantal turbulente ambtstermijnen. In 2004 was het land in zo'n chaos vervallen dat hij vertrok onder buitenlandse druk. Hoewel hij sindsdien in ballingschap woont in Zuid-Afrika is hij nog erg populair onder Haitianen. Vorige maand keerde oud-dictator Duvalier terug naar Haiti. Hij werd vrijwel direct na aankomst gearresteerd. De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechterlijke macht zijn verbijsterend. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de vereniging moet de overheid onmiddellijk terugkomen van de plannen. Het kabinet wil bezuinigen op de opleidingskosten van nieuwe rechters. Daarnaast gaan de griffierechten die de burgers moeten betalen volgens de plannen flink omhoog. Een zaak om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen de woswaarde van een huis kost dan geen 40, maar 800 euro. De rechters krijgen steun van de nationale ombudsman. Die noemt het extreem verhogen van griffiekosten een gevaar voor de rechtsstaat. Noord-Korea wil geen verdere militaire besprekingen meer met Zuid-Korea. Dat zei Noord-Korea een dag nadat overleg tussen beide landen op niets uitliep. De buurlanden konden het niet eens worden over onder meer de agenda van de besprekingen... en wie er bij het overleg aanwezig mag zijn. Daarop liep Noord-Korea weg uit het overleg. Pyongyang beschuldigt Zuid-Korea ervan dat het de onderlinge verhoudingen helemaal niet wil verbeteren. De besprekingen van deze week waren de eerste in maanden. Ze hadden de weg vrij moeten maken voor hervatting van het zeslandenoverleg met Noord-Korea.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 I know I can't win in the morning. Baby, in the afternoon. I tried to quit you, but I'm too weak. Waking up without you, I can hardly speak at all. naar eh, de stem van Norah Jones. 2004 te verscheen de tweede cd van haar. Feels Like Home, dat was de titel daarvan. Welkom bij het laatste uur. De nacht klinkt anders hier bij de Vada op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1. En over nu dan is weer uitgebreid aandacht voor de actualiteiten van vandaag de dag. Maar tot die tijd nog even aandacht voor eh, muzikale klanken. We hebben onder andere nog eventjes eh, Gary Moore die we in de schijnwerpers zetten. Ik laat je niet stil Got The Blues horen, de grote hit die hij ooit hier in Nederland had. Maar in 1993, toen stond hij met een plaat in de Franse hitparade de titel en de inhoud van die plaat die had een Frans tintje. Vandaar dat het daar een eh, groot succes was. Maar goed, dat is allemaal eh, later, hoewel niet eens zoveel later. Ik laat je eerst nog even luisteren naar een uh, eh, oud-gediende... samen met een artiest van dit moment. Het gaat namelijk om Ray Davis in de samenwerking met Mumford Sons. Well, thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Day days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. ship somewhere, sailing across an empty sea. spaceship somewhere, sailing across an empty sea. Hmm, in de jaren 60 was het een hit voor eh, de The Kings... onder leiding van eh, Ray Davis. En die Ray Davis die heeft eh, eind vorig jaar een cd gemaakt... met allemaal bekende artiesten van dit moment. See My Friends was de titel daarvan. En hier bij Radio 1 hebben we daar het een en ander van gedraaid er is ook nog eh, een Radio 1 CD geweest gedurende een week. Hier hoorde je Ray Davis in de samenwerking met Mumford Sons... met die jaren 60 hit van The King's Days. En afgelopen weekend was daar eh, het nieuws dat Gary Moore is overleden. In Spanje, in een hotel, is hij eh, vermoedelijk door een hartaanval overleden. Andere berichten beweren dat hij die avond tevoren goed was doorgezakt... en eh, ten gevolge van de doorzakken behoorlijk misselijk was geworden... en uiteindelijk gestikt is in zijn braaksel. Nou ja, goed. Maar uiteindelijk, eh, volgens de politie, was het een eh, hartaanval. Gary Moore die is hier in Nederland vooral bekend geworden door zijn hit Still Got The Blues. En wie weet heb je hem nog wel gezien eh, afgelopen zomer op Pinkpop Classic... of eh, drieënhalf 3,5 jaar geleden op Bospop. Komende zomer zou hij ook in Nederland eh, optreden... namelijk bij een bluesfestival in Amersfoort. Maar goed, dat gaat dus allemaal niet door. In 1993 toen verscheen van hem een live album... en daarop stond een song uit de periode dat Gary Moore nog actief was... in Thin Lizzy... Parisian Walkways, dat was de titel daarvan. Dat is destijds in Frankrijk op een single uitgekomen. En het is daar een hele goed hit geweest in de zomer van 1993. at the photographs. Those summer days spent outside corner Ooh, I could write you paragraphs. hij de spanning wel in te houden. Gary Moore en Parisian Walkways uit de Thin Lizzy-periode... oorspronkelijk uit de jaren 70 eh, met Philip Lynott toen hij daar nog in zat. Eh, hij speelde dit eh, begin van de jaren 90. Het is in 93, zoals ik al zei, op een single uitgekomen in Frankrijk. En daar is het een groot hit geworden. Radio 1. keer voorbij komen. Het is ook nog eens een keer eh, bewerkt als rapversie. Maar in dit geval het origineel Quincy Jones. 1962, toen maakte de man een LP onder de titel Big Band Bossa Nova. En daar vind je dan dit Soul Bossa Nova. Soul Bossa Nostra, dat is de titel van een eh, nieuwe cd... waarop uh, het geluid van... Ehm, Quincy Jones is te vinden. En hij werkt daarin samen met nieuwe artiesten. Artiesten van vandaag de dag kom er maar eens om. En onder andere Amy Winehouse is er één van. En je kon Amy Winehouse horen van die cd Sol Bossa Nostra... met It's My Party, wat in het verleden een hit was voor Leslie Gore. En die Leslie Gore-plaat die was destijds geproduceerd door eh, Quincy Jones. Vocalisten die werken met een fanfare. Om te beginnen Alex Roeka. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word... Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik op weg naar het café met de engeltjes mee weer verheugd langs de huizen hink. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik zink. En dat ik stil sta te kijken, op niets meer wil lijken aan het achterste deel van de bar langzaam versmelt met het zoete geweld van de dief en de leugenaar. En denk aan wel eer, de vloek en de eer, de verbondenheid en de kloof. En dat de jukebox al spelend, mijn wonden helend, nog de enige is die ik geloof. Ja, het wordt weer eens tijd voor omhoog. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik mijn vriend weer eens bel. Die wil denk ik wel voor een paar dagen mee op de zink. wordt weer eens tijd dat ik drink. En dat hij dan komt en zijn mening weer grondt over wat het nou eigenlijk is. een graai in het donker, misleidend geflonken, altijd knagend gemis. En ik geef hem een knal, recht op zijn gal, en hij gaat er van neer. Maar dan komt hij weer op met een beuk voor mijn kop. En zo kennen we elkaar dan wel weer. Ja, het wordt weer eens tijd voor het sfeer. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik het weer eens voel deinen, me in de poel voel verdwijnen. En dan met van die barrand zwijnen op klink. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik drink. En dat het spook in mijn hoofd, door warm van de hoofd. Weer gaat denken dat hij dansen kan. En met de peuk aan zijn lip en gruis in zijn beulik weer gaat walsen met de ondergang. En de tram in de straat de nacht weer verraadt. En me genadig ontwricht en me van alles berooid. Weer zachtaardig vergooid in de barbaarse grap van het licht. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik zwicht. Alex Hoeka. We is net een cd uitgekomen onder de titel Zachtaardig Vergooid. En dit Het wordt weer een tijd dat ik dronken word. Dat kan je daarop terugvinden. En je kan hem ook gaan eh, bekijken en vooral gaan beluisteren. Morgenavond zal dat zijn. Dan zal hij namelijk optreden in de Stadsgehoorzaal in Leiden, Alex Groeka. En ehm, niet alleen zal hij aanstaande vrijdag optreden in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Hij is ook nog te zien in Westwoud, de Schalm. Daar zal die dinsdagavond uh, te horen, te beluisteren en te bewonderen zijn.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 And the dogs tipped the garbage pails over last night. And there's always construction work. marchar. Vai pedir a São Vicente, ele não lhe diz que não. E então vem na marcha, sempre a cantar. A marcha de São Vicente alegra a gente quando passar. Pois parece que a Amalia Rodriguez, die kon je horen met Masha de Sao Vicente. Sfeer is iets anders dan vader wat je van haar gewend bent. Aan de voren hadden we Tom Waits, 1983, het album Swordfish Trombones... met daarop de hit In the Neighborhood. En Joost Nuisel met de fanfare uit Broekhuizen Vorst. Nummer 7 stond hij in 1975 in de Nederlandse top 40 met... Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. De nacht klinkt anders. Het even zakken naar het zuiden. La Douce France, daar is een nieuwe cd uit van de zangeres Mylène Farmer. Het album heet Bleu Noir. En daarvan de titeltrack. la vie qui m'entoure et me peine me dit quand même ça vaut la peine. Et qui peut se voir dans ce convoi de larmes Je te dédie ma mort. is geboren in Canada, maar de meeste tijd heeft ze doorgebracht in Frankrijk. En daar is ze al sinds jaar en dag behoorlijk populair. En dit is nieuw van de Bleu Noir, dat is de titel van de jongste cd. En je hoorde de titeltrack van dat album Mylène Farmer. En deze jongen die was al in zijn tienerjaren populair toen als zanger en als lid van de Spencer Davis Groep van Traffic. Bij Traffic maakte hij de LP John Barleycorn Must Die. En dat album dat gaat binnenkort verschijnen in een luxe versie. En toen Traffic voorbij was, toen ging hij solo. afgelopen jaar trad hij nog op met Eric Clapton. En dit jaar doet hij het weer eens een eentje. <laughs> En Eric Clapton trouwens ook. Steve Winwood, While You See a Chance... Greenwood. dit While You See a Chance uit de jaren 80. En zoals ik al zei, de cd van hem, of liever gezegd de LP die hij destijds met Traffic maakte... John Barlicum is daar, die komt binnenkort opnieuw uit. En dan in een hele luxe versie met eh, bonus tracks en eh, dvd-fragmenten, et cetera, et cetera. Een artiest die nooit in Nederland een hit heeft gehad, dat is Luc de Vos. Ja, wie is Luc de Vos? Luc de Vos is de zanger van eh, de Vlaamse band Gorky. En Luc de Vos die heeft vorige maand twee optredens gegeven... in Nederland, in Amsterdam en Eindhoven. Maar ondanks het feit dat hij nooit een hit heeft gehad in Nederland... waren die optredens wel uitverkocht. Kijk, dat zijn al nou leuke berichten om voor te lezen. in 1992 de openingstrek van een debuutalbum. Een debuutalbum dat Luc de Vos met zijn muzikale vrienden maakte. Vrienden en hij die schuil gingen onder de naam Gorky. En wat je hoorde, dat was soms, vraagt de mensen af. 1992 net geweest in Vlaanderen. En zoals ik al zei, in Nederland heeft eh, de goede man Luc de Vos met zijn band nooit een hit gehad maar wel twee uitverkochte concerten afgelopen maand... in Amsterdam en Eindhoven voor Luc de Vos. Want dat was een solo-programma van eh, Luc de Vos. En de band Gorky die bestaat nog steeds. Eh, die gaan in ieder geval in het eh, voorjaar weer optreden. Ik heb al eerder afgelopen nacht het gehad over het Labadou Festival... dat plaatsvindt in West-Vlaanderen. Daar zal Luc de Vos weer met Gorky optreden. En deze man die trad vorige week op in Met het oog op morgen. Met zijn gitaar. Luca Bloem. Exploring the Blue, dat ga je van hem horen. I go down into the water Dive as deep as a man can go Into those dark places Watch the underwater flow. Exploring the blue. Exploring the blue. Exploring the blue. search of you. Here I stand by the mountain. And I look up to the sky. knowing it's a matter of having to climb above this place these clouds lie. Exploring the blue. Exploring the blue. exploring the blue. In search of you. down into the water. Dive as deep as a man can go. Luca Bloem aan zijn optreden van vorige week in Met het oog op morgen... toen zong die Exploring the Blue. tense and a little shy. Every time I turn around, I hesitated for a while. You might say I'm a doubtful guy, yes, I but this and then why? It's truly not so bad as long as you keep the fear from your mind. Should I cut my hair or let it grow? another drink or head on home. Should I form my band or go solo? Well, I don't know. I can't make up my mind. And after all this time, I don't know why do I treat myself like this? What if, what if, what if I choose meat instead of fish? Oh, come on. Go on and sing your own song. You're acting like a moron. Just do what you've done. up my hair, or let it grow. Heaven not a dream or head on home. Should I form my bed? van Job Roggeveen, muzikant bij El Pino, de Volunteers, El Pino en de Volunteers. Hij noemt dat project Happy Camper en je hoorde van hem Born with a Bothered Mind. Zo dadelijk het nieuws van alle kanten. Na vier uur lang de muziek van alle kanten. Straks het nieuws van alle kanten in het Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Oost.